Dik Hark met het NOS Journaal. Een advertentie voor anti-rimpelcrème van cosmetica-bedrijf Vichy is misleidend. Dat heeft de reclamecodecommissie bepaald. In de advertentie beweert Vichy dat de gezichtscrème een langdurig liftend effect heeft. Volgens de commissie heeft Vichy niet aannemelijk gemaakt dat het product echt werkt. Een programmamaakster van de NCRV had de klacht bij de reclamecodecommissie ingediend. Ze onderzocht voor een nieuw programma de werking van anti rimpelcremes Het gebeurt niet vaak dat de commissie zich over anti-rimpelcrèmes buigt. Vichy is tegen tegen de uitspraak in beroep gegaan. De Nederlandse bioscopen hebben het beste jaar gehad sinds 1978. Vorig jaar zijn meer dan 30 miljoen kaartjes verkocht, zo'n 2 miljoen meer dan in 2010. Volgens de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie komt dat onder meer door de opkomst van 3D-films en het succes van de Nederlandse films. De film Gooise Vrouw werd vorig jaar met 1,9 miljoen bezoekers zelfs het meest bezocht. Daarna volgde het laatste deel van de Harry Potter-reeks en het vierde deel van de Pirates of the Caribbean. De Syrische president Assad heeft in een tv-toespraak duidelijk gemaakt dat hij hard blijft optreden tegen relschoppers. Terroristen en gewapende bendes, die volgens het regime achter het geweld in Syrië zitten, moeten volgens Assad met ijzeren vuist worden bestreden. Assad zei verder dat hij niet van plan is om op te stappen. De toespraak die ruim anderhalf uur duurde was de vierde van Assad sinds de onrust in Syrië bijna een jaar geleden begon. In die tijd zijn volgens de Verenigde Naties zeker 5000 doden gevallen. Onbekenden hebben een tas met kleding van het Nederlandse honkbalteam gestolen. In de tas zaten 25 grijze broeken en 25 oranje shirts die de honkballers droegen tijdens het wereldkampioenschap in Panama, waar Oranje de wereldtitel veroverde. De mannen wilden de kleding morgen gebruiken bij de eerste training van het jaar. Het weer bewolkt, maar ook af en toe zon. Temperatuur rond 9 graden. Morgen weinig verandering. Ook donderdag en vrijdag nog zacht. Maar daarna tijdelijk kouder met hooguit 5 graden.